Koala-zaak is het oliebedrijf Travigura veroordeeld tot 1 miljoen euro boete... voor het illegaal in- en uitvoeren van gevaarlijk scheepsafval. De Probo Koala werd in 2006 gehuurd door Travigura om gevaarlijk scheepsafval af te leveren in Amsterdamse haven. Het afval kwam uiteindelijk terecht in de Ivoorkust... waar het illegaal werd gedumpt. Volgens de autoriteiten stierven er 16 mensen en werden tienduizenden mensen ziek. Informateur Lubbers wil dat de mogelijkheden van een rechtskabinet worden onderzocht. Hij heeft de fractieleiders van VVD, PVV en CDA gevraagd om gesprekken met elkaar te voeren over zo'n kabinet. Lubbers ziet ook kansen voor een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Volgens Lubbers is het niet reëel om te gaan praten over een middenkabinet van VVD, CDA en Partij van de Arbeid, voordat de rechtse variant degelijk is onderzocht. Een onafhankelijke commissie onderzoekt het handelen van de politie bij de verdwijning van Millie Boele in Dordrecht. Het lichaam van het meisje van 12 werd gevonden in de tuin van een buurman die bij de politie werkt. En zou het meisje hebben misbruikt en gewurgd. In het laatste telefoontje van Millie met haar moeder zei ze dat er een buurman voor de deur stond. Er kwam later kritiek op de politie omdat hij geen speurhond heeft ingezet en niet in een vroeg stadium alle buurmannen onder de loep heeft genomen. In Nijmegen komen de wandelaars van de Vierdaagse over de eerste wandelaars van de Vierdaagse over de finish. Ze worden feestelijk onthaald op de Via Gladiola. In totaal zijn er vanochtend 36.000 mensen gestart voor de laatste etappe. Tijdens deze editie van de Vierdaagse is er wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat lopers die in het verleden een hartinfarct hebben gehad... slecht luisteren naar de gezondheidsadviezen. Ze hadden duidelijk meer last van uitdrogingsverschijnselen dan andere groepen. Het weer vrijwel overal zonnig, maar vanuit het zuidwesten trekken enkele buien het land in.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 op ZFM. I've no wish to hurry you love, but have you seen the time? It's quarter to ten and we're supposed to be there at nine. I don't think the registrar will be very pleased when we show up an hour late like two.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 Dik de Hark met het NOS journaal. De jazzmuzikus en componist Willem Bruiker is overleden. Hij wordt beschouwd als een grootheid op het gebied van de geïmproviseerde...